Een collega beloofde toen dat hij de man mee terug zou nemen naar hun schip. Toen de agenten even later nog maar één man zagen lopen op de kade, sloegen ze alarm. Duikers van de brandweer wisten de zeeman uit het water te halen. Hij overleed in het ziekenhuis. Zo'n 400 mensen hebben vannacht een wandeltocht gemaakt van Rotterdam naar Den Haag om geld op te halen voor slachtoffers van seksueel geweld in Congo. Volgens de stichting Vluchteling die de wandeltocht organiseerde is tot nu toe bijna 100.000 euro opgehaald. Congo is al jaren het toneel van bloedige conflicten. De strijdende partijen maken zich onder andere schuldig aan verminking en verkrachting. In Israël en de Palestijnse gebieden wordt met spanning een besluit afgewacht van de Israëlische regering over de bouwstop op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnse president Abbas dreigt te stoppen met de vredesonderhandelingen als Israël doorgaat met bouwen in bezet gebied. Verwacht wordt dat de Israëlische minister van Defensie, Barak, premier Netanyahu adviseert de bouwstop met zeker twee of drie maanden te verlengen. In het zuiden van Italië heeft de politie een maffiabaas opgepakt. Het is de 32-jarige Franco di Bergolis. Hij geldt als een van de hoogste bazen van de maffia in de zuidelijke regio Apulië. De mafioso hangt nog een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd wegens moord. Hij was sinds 2008 op de vlucht. Bij de ingestorte mijn in Chili is de reddingskooi aangekomen die de 33 gevangen mijnwerkers omhoog moet halen. Als het gat dat nu wordt geboord groot genoeg is, zullen de mijnwerkers één voor één naar boven worden getakeld. De Chileense regering denkt dat dit op zijn vroegst eind oktober kan gebeuren. De mijnwerkers zitten al sinds begin augustus vast op zo'n 700 meter diepte. Het weer is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het noorden en het zuiden van